om de militaire activiteiten bij Kiev en Tchernihiv drastisch te verminderen. De VS reageerde eerder al sceptisch op de Russische toezegging. De voedselbaas van de Verenigde Naties waarschuwt voor een ramp... voor de wereldwijde voedselvoorziening door de oorlog in Oekraïne. Volgens de directeur van het Wereldvoedselprogramma... is het effect erger dan alles wat we hebben gezien sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij zegt dat veel landen afhankelijk zijn van Oekraïns graan... maar dat veel boeren nu hun akkers hebben verlaten om te vechten. Als de Oekraïense president Zelensky morgen de Tweede Kamer toespreekt... is Forum voor Democratie daar niet bij... De Kamer is volgens partijleider Baudet geen plaats voor buitenlandse inmenging. Op Twitter schrijft hij dat Forum ook niet meedoet aan het debat erna. Baudet noemt het naïef en absurd om Zelensky te zien als een halve heilige. Saoedi-Arabië heeft eenzijdig een wapenstilstand afgekondigd in Jemen. Maar de Houthi-rebellen wezen zo'n bestand van tevoren al af. Volgens de rebellen heeft een bestand geen zin... zolang Saoedi-Arabië de luchthaven van Sanaa en zeehavens blokkeert. Gisteren begon een internationaal overleg over Jemen... maar de rebellen weigeren deel te nemen omdat het overleg in Saoedi-Arabië is. De Israëlische premier Bennett zegt dat zijn land te maken heeft... met een golf van moorddadig Arabisch terrorisme. Hij reageert daarmee op de derde aanslag in een week in Israël. In een buitenwijk van Tel Aviv zijn vijf mensen doodgeschoten. De dader zou een Palestijn zijn die ook is doodgeschoten. De Palestijnse president Abbas heeft de aanslag veroordeeld. Het weer overwegend bewolkt, maar later vandaag ook wat zon... en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 7 graden op de Waddeneilanden tot 11 à 12 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nog zo'n 10 files in eh, Noord-Holland. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. Dat is natuurlijk weer bij Amsterdam. Op eh, de A10 Zuid richting de A10 West tussen Watergaasmeer en Slotervaart. 10 minuten extra. De andere kant op, van de A10 West naar de A10 Noord via Amsterdam-Zuid... heb je een kwartier vertraging tussen Geuzenveld en Durgedam. A27 naar Almere tussen Hilversum en Huizen 6 kilometer... en 20 minuten vertraging door een ongeluk. En de N208 Sassenheim-Velzen tussen Zandpoort en IJmuiden 10 minuten extra. Tussen Hoofddorp en Weesp rijdt op dit moment geen sprinters... vanwege de inzet van hulpdiensten. De vertraging is een half uur en het gaat tot ongeveer half acht duren volgens de NS.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 Ik ben ook niet van beton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee, wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof Van met alle respect, dik altijd niemand En ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant, leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel Heb ik me niet een beetje aangesteld pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas ik ben zo op I did.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 Als Zelensky morgen de Tweede Kamer toespreekt... is Forum voor Democratie daar niet bij. De Kamer is volgens partijleider Baudet geen plaats voor buitenlandse inmenging. Louis van Gaal gaat vrijdag niet naar Qatar voor de loting voor het WK. Assistenttrainer Danny Blind gaat in zijn plaats... omdat Van Gaal nog altijd positief test op corona. Oranje speelde gisteravond in Amsterdam 1-1 gelijk in een oefenduel met Duitsland. Het weer overwegend bewolkt, maar later vandaag ook wat zon... en het blijft op de meeste plaatsen droog bij 7 tot 12 graden. crazy thing I showed you my hand And you still let me win And who was I to say That this was meant to given to me. it's always been that way. Are you holding up? And do you turn off your TV when it makes you worry before you fall asleep?